Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan met je stempas naar het stemhokje. Sinds een half uurtje zijn alle stembureaus in ons land open voor iedereen. De afgelopen twee dagen konden oudere en kwetsbare mensen al hun stem uitbrengen. En nu kan iedereen dus een bolletje rood kleuren. Deze jongeren in Nijmegen waren er al vroeg bij. Om vijf uur liepen ze het stemhokje in, zeggen ze tegen de verslaggever. We hadden met, eh, ik had met twee studiegenoten gedacht, nou we gaan lekker vroeg stemmen. Het is van een van hen de eerste keer dat ze mag stemmen, dus daar maakten we een leuke gelegenheid van. Dus daarom vroeg op pad, een van de eerste, zelfs de eerste in Gelderland. Ja, dat is dan leuk om je op je bucketlist uh, eh, ervan af te halen. Dat is eh, leuk. Je kan tot vanavond 9 uur stemmen. Als je daarna nog, dus na de avondklok, naar huis moet, krijg je geen boete. Dan nog even naar de laatste peilingwijzer. Het gemiddelde van een paar peilingen. Mark Rutte en zijn VVD staan bovenaan. Maar de voorsprong loopt wel wat terug. D66 van Sigrid Kaag is met een opmars bezig. Zou de tweede plek kunnen pakken. Ook de PVV en het CDA zijn daarvoor in de race. Ander nieuws. Er ligt een halve ton klaar voor de gouden tip over de aanslagen op Poolse supermarkten. Vijf keer gingen er explosieven af bij Poolse winkels door het hele land. Justitie zet 25.000 euro opzij voor degene die weet wie erachter zit. De verzekeraars van de getroffen panden verdubbelen dat bedrag nog een keer. Op sommige plekken is de paddentrek begonnen. Padden gaan na hun winterslaap op weg naar water om te paren... en moeten op hun tocht vaak drukke wegen oversteken. Vrijwilligers helpen die dieren. Ze zetten emmers neer waar de padden invallen en brengen die naar de overkant. Maar dit jaar hebben ze een probleem de avondklok. Dan eh, zijn wij er bang voor dat uh, s'avonds onze emmer zal vollopen. En dan komt de morgentrek er nog bij. En dan eh, vrezen wij ervoor dat er gewoon slachtoffers gaan vallen. Terwijl wij niet echt het gevaar zien van twee mensen die s'avonds rondlopen... om emmertjes leeg te maken in het padden en naar de andere kant te lopen. Tot nu toe wordt er voor de paddenvrijwilligers geen avondklokuitzondering gemaakt. Het weer in het noordoosten soms wat zon. De rest van het land blijft bewolkt.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 dat militairen die op missie gaan en die de coronavaccinatie weigeren... worden ontslagen. Bij de militaire vakbond ACOM zijn daar meerdere meldingen over binnengekomen, schrijft het AD. In de Amerikaanse staat Georgia is bij drie massagesalons het vuur geopend. En daarbij kwamen acht mensen om het leven.